Dit van der Linde met het NOS-journaal. Europese en Amerikaanse leiders zijn positief na een nieuw gesprek tussen de presidenten Zelensky en Trump. Zelensky hoopt veiligheidsgaranties voor Oekraïne te krijgen als voorwaarde voor een einde aan de oorlog. Zowel Zelensky als Trump zeggen dat er veel vooruitgang is geboekt zonder in detail te treden. Er zijn geen tekenen dat Rusland van mening is veranderd over de oorlog in Oekraïne. De parlementsverkiezingen in Kosovo zijn gewonnen door de partij van de huidige premier Kurti. De Sociaal-Democratische Partij kreeg bijna de helft van de stemmen, meer dan tijdens de vorige verkiezingen. Sinds de vorige stembusgang in februari lukte het Kurti niet om een coalitie te vormen. Daarom kwamen er nieuwe verkiezingen. Met deze uitslag komt er mogelijk een einde aan de politieke impasse in Kosovo. Het parlement moet leningen ratificeren. Dat is van belang voor de kwetsbare economie van het Balkanland. In de VS is bij een botsing tussen twee helikopters een piloot omgekomen. De piloot van de andere helikopter raakte levensgevaarlijk gewond. Er waren geen passagiers aan boord. De botsing vond plaats in de lucht boven New Jersey. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de zoekactie naar een vermiste jongen in Heemskerk... hebben gisteren bijna 700 vrijwilligers geholpen. Dat meldt de stichting die de zoekactie coördineert. Het werk van hulpdiensten en vrijwilligers leverde ook zondag niets op. De 16-jarige Milan is niet teruggevonden. De vermiste tiener komt uit Oekraïne en heeft een verstandelijke beperking. Er is gezocht rondom Heemskerk, maar ook in de richting van Velzen-Noord en in Beverwijk. De zoekactie gaat vandaag verder. Het weer in grote delen van het land is het mistig vannacht.